Goede start. Jobboot met het NOS-journaal. Als het licht is, begint in Roermond het opruimen van het asbest... dat vannacht vrijkwam bij een grote brand in een jachthaven. Voor de binnenstad geldt een noodverordening. Mensen mogen alleen op bepaalde punten het centrum in en uit. Treinen stoppen niet en winkels zijn de komende uren gesloten. Philips neemt voor bijna 1 miljard euro een Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur over. Het bedrijf Volcano maakt onder meer röntgenscanners en apparatuur voor vaatchirurgie. De laatste jaren is de medische tak van Philips steeds belangrijker geworden. Die is inmiddels groter dan de afdelingen verlichting en consumentenelektronica. VVD en PvdA hebben na urenlang beraad nog geen oplossing gevonden voor de gesneuvelde zorgwet van minister Schippers in de Eerste Kamer. Later vandaag gaan de gesprekken verder. Volgens premier Rutte en PvdA-leider Samsom wordt er gewerkt aan een oplossing. Rutte wilde vannacht verder weinig kwijt over de ontstane impasse. De premier benadrukte dat het in de politiek belangrijk is dat afspraken worden nagekomen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel over de pensioenfondsen. Die moeten bij de ingang van 1 januari hogere financiële buffers aanhouden. Staatssecretaris Kleinsma hoopt de fondsen zo robuuster te maken... zodat pensioenen minder gauw gekort hoeven te worden... als de opbrengsten van beleggingen tegenvallen. In New York is de première van de omstreden film The Interview afgelast. Hackers hebben filmmaatschappij Sony Pictures gedreigd met aanslagen als de film wordt vertoond. Die interview is een komedie waarin een aanslag wordt voorbereid op de leider van Noord-Korea. Dat land beschouwt de film als een provocatie, maar het is niet duidelijk of Noord-Korea ook achter de dreigementen zit. En dan het weer, bewolkt en op veel plaatsen regen. Later van het westen uit droger, het wordt vandaag 11 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen, op sommige plaatsen wat hogere temperaturen, die oplopen tot 14 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en de berg 6. Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de afrit Kerkdriel 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 6. De A6 Lelystad-Muiden voor de Hollandse Brug 6 kilometer. A7 Hoornzaandam tussen Purmerend Noord bij de Wormer 5 kilometer... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Op de A10 tussen de afrit IJmuiden en Oud-Zuid 5. De A12 Den Haag-Utrecht. Richting Utrecht voor Lunette 4. Richting Den Haag voor Den Haag Centrum 5 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 5. De A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenis en Hoogvliet 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A20 richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 5 kilometer.